Met het NOS-journaal. De grote brand in Venendaal is nog niet onder controle. Het vuur brak eind van de ochtend uit in een cacaobedrijf. Dat bedrijf is verwoest. ook een pand ernaast van een metaalbedrijf staat in brand. Het gebouw kan misschien nog wel worden gered. De veiligheidsregio verwacht dat de brand weer tot vanavond laat bezig is met blussen. En mogelijk duurt het nablussen nog een paar dagen. Bij de brand kwam de eerste uren veel rook vrij die tot in de verre omtrek te zien was. Inmiddels is die rook weer weggetrokken. In twee weken zijn zo'n 50 meldingen binnengekomen van misstanden bij Jeugdbescherming Noord. Lokale politici kwamen twee weken geleden met een meldpunt. De inspectie concludeerde dat de hulp ondermaats is... en dat kinderen en jongeren niet altijd goede hulp krijgen. Bij Jeugdbescherming Noord komen jaarlijks zo'n duizend gezinnen uit Groningen Drenthe en Groningen-Drenthe terecht voor hulp. De organisatie erkent dat het beter moet. Oud-voetballer en trainer Theo Vonk is overleden. Als voetballer begon hij bij AZ, waar hij ruim 300 wedstrijden centrale verdediger was. Later speelde hij nog kort bij FC Volendam. Bij AZ kon Vonk zich daarna ontwikkelen tot trainer. Hij was assistent-coach toen de club in 1981 kampioen van Nederland werd. ook was Vonk trainer bij onder meer Sparta, FC Twente, FC Groningen en Heracles. Theo Vonk was 77 jaar. En de Nederlandse volleybalsters hebben de tweede groepswedstrijd op het WK in Thailand gewonnen. Ze wonnen in drie sets met gemak van Egypte. met de overwinning is Oranje vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales. De voetbalsters wonnen eerder deze week de eerste groepswedstrijd van Zweden met 3-2. En dinsdag speelt Oranje de derde en laatste wedstrijd in de poolfase tegen gastland Thailand. Het weer geregeld zon bij een graad of 20. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur flink. In het oosten tot ongeveer 6 graden en aan de grond dicht bij het vriespunt. Morgen bijna overal veel zon, alleen in het noorden vaker wolken. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.